Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook de EU wil wel nadenken over het vrijgeven van de patenten van coronavaccins. Met zo'n patent regelen bedrijven zoals Pfizer en Moderna dat alleen zij hun vaccins mogen maken. Amerika wil dat die vrijgegeven worden, zodat er sneller meer prikken gemaakt kunnen worden. En daar heeft de voorzitter van de EU op gereageerd, vertelt correspondent Kiesje Hekster. Ze zegt ook niet meteen, oké, daar zijn wij nu ook voor... Ja, toch is het wel opvallend, want eerder was de Europese Unie nog expliciet tegen het vrijgeven van die patenten. Maar ja, na die draai van Amerika gisteravond kon de EU eigenlijk niet achterblijven. Volgens Amerika heeft de hele wereld er wat aan... omdat ook armere landen dan sneller kunnen gaan prikken. En als dat niet gebeurt, kunnen er daar steeds nieuwe coronavarianten ontstaan, zeggen ze. Er zit een luchtje aan een zwembad in Hilversum, een chloorluchtje. Een groot vat met dat spul is gaan lekker. Er komen chemische dampen uit de kelder. De brandweer is erbij gehaald en probeert het vat af te dekken met grind en zand. Daarna kan een gespecialiseerd bedrijf de klus af komen maken. Als je voor je werk of school de grens naar Duitsland over moet... dan kun je vanaf vandaag een gratis coronatest krijgen. Dat moet namelijk van Duitsland, maar je kan niet bij de GGD terecht. Er komen nog een paar teststraten bij aan de grens. Een wattenstaafje neus in kan daar straks op 20 plekken studenten van de modeopleiding Amfi Amsterdam eisen dat de directeur en de hoofddocent vertrekken. Eerder klaagden ze al over de onveilige sfeer op hun school. Tijdens presentaties werden ze voor de hele klas belachelijk gemaakt en mentaal de grond ingeboord, vertelt studentenvakbond ASFA. We hebben het dan over studenten die huilend door de gang lopen. Nou, daarom zeggen wij, breng nou eh, nieuw bloed die tent in. Mensen die er echt werk van gaan maken, eh, om Amfi weer een veilige omgeving eh, te maken. De studentenvakbond en de studenten zelf vinden dat de cultuur op de modeschool radicaal moet veranderen. Het weer in het zuiden neemt de kans op een bui toe. Op andere plekken schijnt soms de zon. Het wordt een graad of 11. Morgen mix van wolken en zon, lokaal een buitje en iets warmer. 12 tot 14 graden.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 Een aantal leerlingen van het Willem de Zwijger College in Bussum... is van school verwijderd na een uit de hand gelopen examenstunt vorige maand. Daarbij werden in het schoolgebouw vernielingen aangericht en docenten aangevallen. Veel leerlingen waren dronken. Een dierenwelzijnsorganisatie wil voorkomen dat het noodlijdende dolfinarium in Harderwijk acht dolfijnen verkoopt. Ze zouden in China worden ingezet voor entertainment en bij fokprogramma's. Het weer, veel bewolking vandaag, vooral in het zuiden en de noordenstrook kans op een bui. Het wordt ongeveer 11 graden. It's you like a broken oh, I take a shot of memories and black out like an empty I fill my days with the way you walk and fill my nights with broken dreams.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 I take one look and I'm high. No, I'm exactly your type. We fit together so nice. We ain't been so in the night. No, we gon' call it tonight. I call the car if you like. First, I wanna see you walk that way.